Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump gaat zichzelf aangeven bij de autoriteiten in Georgia. Dat zegt hij op Truth, zijn eigen social media-platform. Trump wordt vervolgd voor het beïnvloeden van de uitslag van de presidentsverkiezingen drie jaar geleden. Zijn advocaat wil dat de zaak pas in april 2026 dient. Maar de aanklager wil dat Trump begin volgend jaar al voor de rechter zich moet verantwoorden. De borgsom staat op 200.000 dollar. Die moet voor komende vrijdag zijn betaald de huidige Amerikaanse president Biden is op het Hawaïaanse eiland Maui voor een kort bezoek. Hij is daar om de slachtoffers van de natuurbranden een hart onder de riem te steken. Na aankomst ging Biden in een helikopter om de getroffen gebieden op Hawaii van bovenaf te zien. De branden die twee weken geleden het eiland teisterden... hebben aan zeker 114 mensen het leven gekost en het dodental loopt nog op. Officieel worden nog zeker 850 mensen vermist. Ook Griekenland gaat Oekraïense F-16-piloten trainen, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij gaf in Athene gisteren een persconferentie met de Griekse premier Mitsotakis. Zelensky was de afgelopen dagen al in Zweden, Nederland en Denemarken... om te pleiten voor meer steun, met name voor moderne westerse straaljagers. Tijdens zijn bezoek zegden de Nederlandse en Deense regeringen F-16's toe het aantal werknemers in de zorg is in één jaar tijd toegenomen met 21.000. Dat meldt het CBS. Dat is een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. De instroom heeft te maken met de grotere vraag naar zorgpersoneel... zoals in de thuiszorg en kinderopvang. De uitstroom komt door pensioen, maar ook door jongeren... die tijdens corona op test- en vaccinatielocaties werkten... maar nu een andere vak kiezen. Ondanks de kleine toename blijft het tekort aan personeel in de zorg... de komende jaren stijgen. En het weer. Vannacht landinwaarts kans op nevel of mist.